Vanmiddag geeft de 33-jarige prinses in de grote kerk in Stockholm het jaarwoord aan Daniel Wesseling, met wie ze al acht jaar een relatie heeft. De 36-jarige Wesseling is een sportleraar die een aantal fitnesscentra heeft in het centrum van Stockholm. Na de kerkelijke inzegening maakt het paar een rijtour door de stad en varen ze nog een stukje in de koninklijke sloep. Onder de gasten zijn ook koningin Beatrix en haar zonen met hun echtgenoten. Een speciale rol is weggelegd voor prinses Amalia. De oudste dochter van, prinses, eh, of van prins Willem-Alexander is een van de bruidsmeisjes. Na afloop van het WK-duel tussen Engeland en Algerije is een voetbalsupporter de kleedkamer van de Engelsen binnengestormd. De man was woedend over de matige prestatie van de spelers. De wedstrijd eindigde in 0-0. Volgens een woordvoerder van de Engelse voetbalbond begon de fan ruzie te maken met David Beckham. Beveiligers hebben de voetbalsupporter overmeesterd en overgedragen aan de politie. Het is onduidelijk hoe de man langs de bewaking is gekomen. In de groep van Engeland speelde Slovenië vanmiddag 2-2 tegen de Amerikanen. Slovenië is nu koploper in groep C met vier punten. Engeland en de VS volgen met allebei twee punten. De Verkeersinformatiedienst zegt dat vandaag en morgen een chaos wordt op de Nederlandse wegen. Volgens de VED wordt het een van de drukste weekenden van het jaar. Vooral bij Utrecht worden lange files verwacht, met name op de A2, A12 en A27. Daar wordt net als op tientallen andere plaatsen aan de weg gewerkt. Ook Vaderdag en een aantal evenementen leiden tot extra vertraging. Zoals het gisteren al druk op de A58 en de A59 vanwege de luchtmachtdagen op de vliegbasis Schilzerijen. Het weer, veel wolken en geregeld buien. Vanmiddag 30 graden op de Wadden tot 16 landinwaarts.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 TX.